Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De identiteit van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude is na drie maanden nog altijd niet zeker. Rechercheurs hebben nog niet kunnen controleren wat de man zegt over zijn komst naar Nederland, meldt het Parool. De man zou uit Nigeria komen, maar zegt zijn achternaam, geboortedatum en familie niet te kennen. En ook heeft hij geen identiteitspapieren. Verklaringen geven geen duidelijkheid. Wel zegt de man dat hij als kind onhandelbaar was en in verschillende weeshuizen heeft gewoond. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Lisa en het verkrachten van een andere vrouw. In Zuid-Afrika is vandaag geprotesteerd tegen het toenemende geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de G20-bijeenkomst van landen met grote economieën in Johannesburg dit weekend. Zolang vrouwen worden vermoord en verkracht is het zinloos om over economische groei te praten, zeggen de initiatiefnemers. In Zuid-Afrika worden er gemiddeld 15 vrouwen per dag vermoord. Ook komt misbruik, verkrachting en huiselijk geweld vaak voor. Door vandaag een dag niet te werken laten vrouwen zien hoe belangrijk ze zijn voor de economie. En ook waren er demonstraties. In een trein in Hilversum zijn drie mensen aangehouden. Een van hen had geroepen dat er een bom in de trein was. De politie heeft de trein ontruimd en na onderzoek weer veilig verklaard. De politie heeft in Nune stropers op heterdaad betrapt. Volgens Omroep Brabant hadden de mannen met een hond en wapens op hazen gejaagd. De politie zegt dat het pakken van de stropers niet makkelijk was. Daarvoor zijn veel nachtelijke uren besteed aan observatie... en is er urenlang in de modder gelegen om de stropers te betrappen. De stropers zouden de dieren op brute en pijnlijke wijze hebben gedood. Het weer. Hier en daar valt een winterse bui. Het koelt af tot tussen de 2 en min 2 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.